Door Almegens met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie zegt dat alles erop wijst... dat de verdachten van de aanslag op een synagoge in Rotterdam zijn geronseld. Bij het vragenuur in de Tweede Kamer zei hij dat nu wordt onderzocht of Iran ook betrokken is. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie en brand bij de synagoge. Later op de dag werden vier verdachten aangehouden. Ze zijn tussen de 17 en 19 jaar oud. Afgelopen week waren er soortgelijke incidenten in Amsterdam en Luik. Onderzocht wordt of er een verband is. Nederland gaat voor de inkoop van defensiematerialen samenwerken met Finland en het Verenigd Koninkrijk. Er komt een organisatie die de drie landen moet helpen om bestellingen te bundelen. Het gaat onder meer om uitrusting en munitie. Mogelijk sluiten nog meer landen zich aan bij het initiatief. De vrachtwagen die vorige week door een fietsbrug zakte in Werkendam in de Biesbos is weggehaald. De voorbereidingen duurden vijf dagen. Om takelwagens bij de fietsbrug te laten komen moesten enkele bruggen ernaast worden verzwaard. Vanochtend lukte het om de truck te bergen. De fietsbrug is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. De vrachtwagen zakte vorige week door de fietsbrug in Werkendam... vermoedelijk door een inschattingsfout van de chauffeur. De Paralympische sporters die op de Spelen in Italië medailles hebben gewonnen... zijn vanmiddag gehuldigd in Den Haag. Zitkiers, Jeroen Kampschreur en Niels de Langen... en snowboardster Lisa Bunschoten-Vos werden toegesproken door premier Jette... en minister Sterk van Sport. Kampschreur won drie keer goud, de Lange twee keer zilver en één keer brons... en Bunschoten-Vos veroverde zilver. Later vandaag worden de medaillewinnaars ontvangen op Paleis Noordeinde... door koning Willem-Alexander en prinses Margriet. Het weer vanmiddag op veel plaatsen is nog bewolkt. In het zuidwesten is het zonnig en geleidelijk breiden de opklaringen uit. Temperatuur 10 tot 15 graden. Morgen droog met volop zon. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam...